And I want to know whether you are convinced or confident that your boss will not use that option. If it is an existential threat for our country. Zo staat het ook in het veiligheidsbeleid, zegt hij. De Russen zeggen dat ze inmiddels de helft van Mariupol in handen hebben. Het is lastig te controleren hoeverre, eh, in hoeverre ze de Oekraïnse stad echt hebben overgenomen. Wel is duidelijk dat al de hele dag flink wordt gevochten in de woonwijken. En ook werd er weer zwaar gebombardeerd. Het meisje van 17 dat afgelopen weekend in Rosmalen Jordi van 22 doodstak is weer op vrije voeten. Volgens het OM is er waarschijnlijk sprake van noodweer. Ja, het begint eigenlijk allemaal op het overdekte terras. Dan zie je dat er contact is tussen de twee vrouwelijke verdachten en de zus van Jordi. Dan gaan ze naar buiten waar gevochten wordt. En even later zie je ze weer naar binnen komen bij het overdekte terras. Dan zien we dat de zus iemand belt. Wij denken Jordi. En ongeveer anderhalve minuut later ja, stormt hij letterlijk dat overdekte terras op... op die twee verdachten af. Het OM gaat er dus vanuit dat het meisje zich wilde verdedigen tegen Jordi... en dat het niet de bedoeling was om hem te doden. Ze blijft wel verdachte in de zaak. De brandweer in Siebengewald in Limburg heeft vanmiddag een put leeg moeten pompen... nadat een leerling de sleutelbos van zijn juf erin had gegooid. Vermoedelijk ging het om een gevalletje kattenkwaad. Na 20 minuten vond de brandweer de sleutels weer terug. Alleen de autosleutel van de juf was na de ondergrondse tocht niet meer bruikbaar. En dan nog de 81-jarige Gerard uit het Noord-Hollandse Bronswijk. Hij is helemaal gek op scheerapparaten. In zijn huis heeft hij er een apart kamertje voor ingericht. We zien hier eh, de verzameling scheerapparaten. Hier zit hier ongeveer een, een, een, 400. Ja, alles met elkaar. Hè? De, de, de scheerapparaten en de ladyships. Van 1938 tot, tot heden. De liefde voor scheerapparaten ontstond tijdens Gerards eerste baan. Hij moest toen de apparaten repareren. Het weer. Vanavond koelt het flink af. Het kan zelfs op sommige plekken een beetje gaan vriezen.